start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Turkije en rug gelegd aan alle partijen die zijn betrokken bij de onderhandelingen over het conflict. Terreurorganisaties vallen daarbuiten. Het staakt het vuren zou komende nacht moeten ingaan. Begin deze maand werd al een wapenstilstand van kracht in Aleppo, maar die zou niet door alle partijen zijn nageleefd. Het Openbaar Ministerie heeft aanwijzingen dat de vermoedelijke dader van de aanslag in Berlijn, Anis Amri, in Nederland is geweest. Dat laat het landelijk parket aan de NOS weten. Eerder vandaag melden Italiaanse en Franse media ook dat de terreurverdachte via Nederland is gereisd. Hij zou vanuit Amsterdam een bus naar het Franse Lyon hebben gepakt. Daar kocht hij een treinkaartje naar Milaan, waar hij vier dagen na de aanslag werd doodgeschoten. In zijn rugzak is nog een simkaart gevonden. Die is uitgedeeld in winkelcentra in Breda, Nijmegen en Zwolle. Amri pleegde met een vrachtwagen een aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. In het eerste jaar waarin datalekken moeten worden gemeld... zijn er 5500 meldingen gedaan. Dat meldt de autoriteit persoonsgegevens aan de NOS. Het gaat dan bijvoorbeeld om vertrouwelijke poststukken die geopend terugkomen... of een USB-stick die is kwijtgeraakt. De meeste datalekken worden gemeld in de gezondheidszorg... de financiële dienstverlening en het openbaar bestuur. Tientallen organisaties kregen een waarschuwing. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld. En een speciaal telefoonnummer van het UMC Utrecht wordt platgebeld door mensen die vragen hebben over de fouten die zijn gemaakt in het IVF-laboratorium. Volgens het ziekenhuis willen die mensen weten of ze risico hebben gelopen. Gisteren bleek dat bij 26 stellen mogelijk verkeerde zaadcellen zijn gebruikt omdat er oud sperma was achtergebleven in apparatuur. Dan het weer nog, vooral in het westelijk deel van het land mistig en bewolkt. In het noorden meer zon, het is ongeveer 6 graden. Morgen en vrijdag nog meer zon. In de nachten is er lichte vorst. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat tussen Apkoude en Oude Kerk aan de Amstel 4 kilometer file met een kwartier vertraging.